Adresfraude wordt bijvoorbeeld gepleegd door mensen die een uitkering of toeslag willen aanvragen waar ze geen recht op hebben, zoals bijstand, huurtoeslag of studiefinanciering. Anderen proberen juist onvindbaar te blijven voor de politie of de Belastingdienst. In een speciale uitzending van het tv-programma 1 Vandaag is PVV-leider Wilders gekozen tot politicus van het jaar. Hij kreeg de meeste stemmen van kijkers die zich hadden opgegeven voor het 1 Vandaag opiniepanel. Wilders eindigde net boven GroenLinks-leider Klaver en PvdA-minister Dijsselbloem. In 2010 en 2013 won Wilders ook al. De een vandaag verkiezing werd vorig jaar gewonnen door oud-minister Frans Timmermans. In een toespraak over de strijd tegen IS heeft president Obama gezegd dat de terreurorganisatie sinds de zomer geen succesvolle grondoperatie heeft uitgevoerd in Syrië of Irak. We raken IS harder dan ooit, zei Obama. Volgens de president is IS 40% kwijtgeraakt van de gebieden die ze ooit in Irak hebben veroverd. Toch vindt Obama dat het niet snel genoeg gaat. De Amerikanen hebben de strijd tegen IS geïntensiveerd na de aanslagen in Parijs en San Bernardino. Op een vakantiepark in Breskens is een vliegtuigbom gevonden. Het is waarschijnlijk een ponder. Er is volgens de gemeente Sluis geen direct gevaar voor de omgeving. De bom is gevonden tijdens bouwwerkzaamheden op de camping van het vakantiepark. Omroep Zeeland schrijft dat de explosieve opruimingsdienst Defensie het explosief vanavond onschadelijk maakt. Daarna wordt er een plan gemaakt om de bom te verwijderen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en lokaal wat regen.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 Dus de hoogste tijd voor CFM Cinema. Film, muziek en meer. Films eerste uur, Ghost, Pretty Woman, Nothing Hill... en de nieuwste van Quentin Tarantino, Hateful A. Dat is natuurlijk het Westerling En we beginnen natuurlijk met de hit van de maal. En we doen altijd twee reclamespotjes. De een is van Coca-Cola en de ander is van een parfum. Ja, je hebt er weer een week op moeten wachten op CFM eh, Cinema. Maar het is er gelukkig weer. En eh, we beginnen natuurlijk met de hit van de maand. En dat is deze keer Carmen Cuesta. Het mooie nummer Dreams. Eh, Carmen Cuesta is eigenlijk in Spanje geboren. Een jazzzangeres. Is getrouwd met Chris Loop. En ja, uit de jazz komen ze. Maar dit is een heel mooi nummer. Dreams. Als je er klaar voor bent, start ik hem nu. sweetly dream Het is de hit van de maand, dus ik eh, kan hem nog twee keer draaien in december. Nou, dat is zeker de moeite waard. Daar zijn we toe aan de reclame muziekjes. De mooie muziekjes onder reclames. Ik heb deze keer gekozen voor een parfummerk. Ik dacht dat het Black Opium heette, maar ik weet niet eens meer zeker. Emma Louise Jungle. In a dark room we fight Make up for our love I've been thinking, thinking about you, about us. als ik zo het afspeellijstje bekijk... zie ik dat het eerste uur wel heel veel romantische films zijn. Eh, als ik er nu goed naar kijk. Maar het is wel hele mooie muziek. Eh, het tweede reclame muziekje wat ik wil laten horen... is een hele bekende. En die is van eh, Jimmy Durante. En je kent hem vast wel, want hij zit achter het Coca-Cola filmpje. Het winterfilmpje van Coca-Cola. Bovendien zat het ook in de film Sleepless in Seattle. Jimmy Durante. Make someone happy. En luister naar zijn bijzondere stem. so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart to heart you. You sing to one smile that cheers you, one face that lights when it nears you, one girl you're, you're everything. fame. If you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you found her. Build your world around her. Make someone happy. Make just one someone happy. And you will be happy too. Make Someone Happy zingt Jimmy Durant en hij zingt het al vele jaren. En eh, wie ga jij gelukkig maken in december? December, samen bij de boom. Eh, glaasje wijn. Ja, love is the answer, zingt Jimmy. Nou, hij heeft waarschijnlijk gelijk. Vorige week eh, kondigde ik het al aan, of die week daarvoor, ik weet niet eens meer. Eh, Snow White en The Huntsman. Eh, eh, ik heb een poosje als hit van de maand gehad. De, titelmuziek van Snow White en The Huntsman 1 werd gezongen door Florence and the Machine. Maar Snow, White en The Huntsman 2 komt in april uit. En daar zit deze muziek onder de titel. En dat is, wordt gezongen door Halsey en het nummer Castle. En komt die uit de film Snow White en The Huntsman 2. people talking, sick of all this noise. Tired of all these cameras flashing, sick of being poised. Now my neck is open wide, begging for a fist around it. Already choking on my pride. I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen. And there's an old man sitting on the throne there saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. They've got the kingdom There's old man sitting on the throne and saying I should probably keep my pretty mouth shut Straight for the castle All these minutes passing Sick of feeling used If you wanna break these walls down I'm headed straight for the castle. They wanna make me their queen. And there's an old man sitting on the throne there, saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. They've got the kingdom locked up. And there's an old man sitting on the throne keep my pretty mouth shut Straight for the castle romancing I should probably keep my pretty mouth shut Straight for the castle They wanna make me their queen and there's an old man sitting on a throne there saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the castle. They've got the kingdom locked up. And there's an old man sitting on the throne there Saying I should probably keep my pretty mouth shut Straight for the castle Ja, dit was uh, Halsey, uh, is haar de, uh, eh, naam. Uh, ze heet eigenlijk Ashley Nicolette Frank, Frangie Payne. Amerikaanse, geboren in 1994 en bracht in 19, eh, 2015 het album Badlands uit. En daar staat dit nummer op van uh, Castle is de titelmuziek van de nieuwe Snow White and the Huntsman 2. Eh, als je geïnteresseerd bent, de trailer is al op eh, YouTube eh, te vinden van die film. Maar ik geloof die pas in april in Nederland gaat verschijnen. De hoogste tijd, heb ik al in geen maand iets van gedraaid... van Riz Ortalani, Oh My Love. En dat komt uit de film Drive. Oh my love, love. The sun rising from the river Nature's miracle once more zat in twee films. In de film Drive en in de film Adio Zio Torn. Dat is een oudere film uit, de dacht, 60 jaren, 70 jaren. En daar was alle muziek gecomponeerd van Aris Ortolani. Goede componist. Eh, als je op dit moment tv aan hebt staan... dan heb je kans dat je in de film Ghost zit te kijken. En in Ghost komen een paar hele bekende melodieën voorbij. Unshined Melody door The Righteous Brothers. Whoa. bid your love to to to the the the the sea, sea, open arms of sea. wait for me. I'll be coming home, wait for me. De instrumentale versie is van Alex North. Stukje ervan. prachtige klanken, Alex Noord. Maar dit is eigenlijk de muziek die meer in twee uur zit. Dus ik eh, ga hem toch beëindigen. En dan ga ik over naar een eh, hele bekende film die morgen op televisie is. Eh, getiteld Pretty Woman. En daar doe ik zet van. dinsdagavond om eh, half negen op net vijf op televisie. Uh, gladde witte boordenjup eh, Geer rijdt met zijn sportwagen langs de boulevard... waar het hoertje Julia Roberts werkt. Hij vraagt haar de weg naar een hotel, valt voor haar charme... en nodigt haar uit om voor 3000 dollar een platonisch avondje uit te gaan. Assenpoester werd letterlijk en figuurlijk in een modern jasje gegoten. Als je deze romantische komedie terugziet... weet je waarom Roberts jarenlang kon teren op haar toen vergaarde roem. Speelt fris, goed gebekt, vrolijk en verbazingwekkend onschuldig hoertje. En ze werd ook genomineerd voor een Oscar in deze film. Eh, een andere film die eh, eh, ja, wat romantisch is, is natuurlijk Nothing Hill. Die is van de week ook.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 met eh, hoe die een hart kan plakken, zou ik bijna zeggen. Maar ik wil er toch nog een andere draaien uit eh, Nothing Hill. Dat is Ronald Keating. When you say nothing at all. amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain why. of your hand Onze eh, ons westernkwartiertje. Eh, dat is deze keer eh, gewijd aan een nieuwe film van Quentin Tarantino. The Hateful Eight. En het, mooie van deze, dit album is dat de muziek gecomponeerd is door Ennio Morricone. En eigenlijk is dat de eerste keer dat de muziek van Ennio Morricone gebruikt wordt in een film... die door Ennio, speciaal, Ennio Morricone speciaal gecomponeerd is voor de film. Eh, hij heeft natuurlijk, eh, eh, Tarantino, gewerkt vooral met bekende bestaande melodieën van popgroepen of uit andere films. Maar deze keer is de soundtrack gecomponeerd, gedirigeerd en door Ennio Morricone. Het trieste aan het hele verhaal is dat ik wel muziek uit film heb... maar nog niet de Ennio Morricone muziek. Die probeer ik volgende week te laten horen. Maar ik heb wel andere muziek, bestaande muziek die hij in die film gebruikt. Onder andere Crystal Gale, Ready for the Times to Get Better. I've got to tell you I've been racking my brain, hoping to find a way out. I've had enough of this continual rain changes are coming, no doubt. It's been a too long time with no peace of mind, and I'm ready for the times to get better. You seem to want from me what I cannot give. I feel so lonesome at times. wish I could live. It's burning holes in my mind. It's been a too long time with no peace of mind. And I'm ready for the times to get better. Na na na na na. na na na na denk dat er in totaal zo'n eh, stuk of vijf nummertjes eh, van anderen in de film gebruikt worden. De rest is allemaal van Ennio Morricone. Dit is onder andere van David Alexander Hess. Now You're Alone. staat ze op de soundtrack van de, de film The Hateful Eight. Uh, dat is het nummer van Roy Orbison. There won't be many coming home. Listen, all you people, try and understand. You may be a soldier, woman, child, or man but there won't be many coming home. were choked with pride as their children marched away. Now the glory He may be the younger brother who ran Morricone gevraagd om de soundtrack van Inglorious Bastards eh, te, componeren. Maar Morricone weigerde omdat hij het tijdschema veel te rap vond. En hij had ook al geweigerd om de muziek voor eh, Pulp Fiction eh, te schrijven. Maar deze keer is het dus blijkbaar gelukt. De Hateful Eight, daar is de muziek van gecomponeerd door Morricone. En dat is opgenomen in 18 juli door het Tsjechisch Nationaal Symfonieorkest in de studio in Praag. En ja, helaas heb ik de muziek nog niet daarvan. Ik hoop dat zo snel mogelijk aan je te kunnen laten horen. Wat ik wel heb, dat deden eh, op internet en eh, in YouTube de geruchten rond... dat eh, de muziek van de, de Hateful Eight muziek zou bevatten van Loudsprecher... het nummer Esther... En dat is een, een, een bandje uit Zurich. En het is inderdaad wel een echte Tarantino-klank. Maar het zit helemaal niet in de film. Ik, ik wil het toch laten horen omdat het de muziek de moeite waard is. je deze muziek van de laatste uh, eh, het nummer Esther hoort... dan denk je, ja, dat zou perfect passen binnen een Tarantino-film. Maar het is dus niet gebeurd. Het zijn geruchten en het klopt dus niet. Deze muziek zit niet in de film. Maar ik wil het je toch laten horen, omdat het gewoon geinige muziek is. En dat geldt ook voor het volgende nummer van Ennio Morricone, Il Penguin. Eh, is ook leuk. Maar zit niet in de muziek. Zit niet in de film. Thank you. geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. Mijn naam is Jacob Beuving en we hebben weer heel veel muziek gedraaid... uit allemaal romantische films, zou ik bijna zeggen. Alleen de laatste muziek komt allemaal uit de, The Hateful Eight. En ja, dat is de nieuwe film van Quentin Tarantino. Komt in december uit in het buitenland. Maar ik begreep dat die, dacht ik, in januari in Nederland te zien is. Ik doe mijn best om de muziek van Ennio Morricone... de volgende keer te pakken te krijgen. Ik zie je graag terug naar de klok van 10 uur... Met de volgende films Reservoir Dogs, A Few Good Men, In the Heart of the Sea... Spring Breakers, Random Hearts, Un Monstre à Paris, Bridge of Spies. Tot zo direct. De hoogste tijd om een drankje te pakken. Stuur je allemaal fijne dagen.